Volgens een advocaat is de toezichthouder in Maine als democraat bevooroordeeld... en is er onbetrouwbaar bewijs over Trumps rol in de bestorming. Eerder sloot het Hoge Rechtshof van Colorado Trump uit van deelname. Naar verwachting wordt ook dat besluit aangevochten. De voorzitter van de Amerikaanse topuniversiteit Harvard, Claudine Gay, treedt af. Ze kreeg veel kritiek. Zo zou ze niet voldoende hebben opgetreden tegen antisemitisme op de campus. Met ruim zes maanden is Gay de kortzittende voorzitter van Harvard ooit. Storm Henk heeft op veel plekken voor schade en overlast gezorgd. Op Schiphol moesten een aantal vliegtuigen gisteravond een doorstart maken... en treinen liepen vertraging op. In Vlissingen en IJmuiden was het een uur lang windkracht 9. Onder meer de politie in regio Rijnmond kreeg meldingen van weggewaaide zonnepanelen. In Amsterdam adviseerde de brandweer alle inwoners binnen te blijven... en uit te kijken voor vallende dakpannen of bomen als ze toch naar buiten moesten. In het Gelderse dorp Puiflijk is een grote brand uitgebroken op een kippenboerderij... Een schuur met 50.000 kippen vloog rond middernacht in brand en is in vlammen opgegaan. Alle kippen zijn dood. Door de harde wind verspreidde de brand zich snel. Een schuur met daarnaast nog eens 50.000 kippen wordt nat gehouden... zodat het vuur niet overslaat. Volgens een woordvoerder is er geen asbest aanwezig. Omwonenden van de kippenboerderij wordt wel aangeraden hun ramen en deuren dicht te houden. Het weer, het waait flink vanuit het zuidwesten met af en toe een bui. De wind is boven land krachtig en aan zee stormachtig bij een graad of 9. Komende dag ook regen met kans op onweer. Het wordt ongeveer 11 graden.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 Ezeltje rijden. Of ezeltje prik, hup, een pen in je rug. Zeg, hou jij je hoeven is bij je. En met Grim stond ik opeens in de ezelsbrug. En de meesten zei soms, ja, dan weet ik het wel. Hou eens op met dat eeuwige ezelgevlier.